Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De grootste regeringspartij op Curaçao, Pueblo Soberano... houdt morgen een stille tocht voor de vermoorde leider Helmin Wiels. De tocht voert van de kathedraal in de wijk Pietermaai in Willemstad... naar de pier van Marie Pampoen. Daar werd de partijleider zondag neergeschoten door twee mannen. De man die tien jaar lang drie vrouwen heeft vastgehouden in zijn huis... wordt verdacht van verkrachting en ontvoering. Dat heeft de openbaar aanklager in Cleveland bekendgemaakt. Tegen twee broers van hem, die ook werden aangehouden... zijn geen aanklachten ingediend. De vrouwen ontsnapten maandag uit Castro's huis. Dat is de man die nu wordt eh, verdacht van verkrachting en ontvoering. Volgens een gemeenteraadslid zijn de vrouwen blootgesteld... aan langdurig seksueel en psychologisch geweld... en hebben ze verschillende miskramen gehad. In Moskou is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht... de opdrachtgever te zijn geweest van een aanslag op een journalist 13 jaar geleden. Igor Domnikov van de onafhankelijke krant Novaya Gazeta... raakte destijds bij een aanval met een hamer zo ernstig gewond... dat hij twee maanden later overleed. Eerder werden al verschillende mannen veroordeeld voor het uitvoeren van de aanval. Zakenman Pavel Sopot wordt er nu van verdacht het brein achter de mishandeling te zijn. Sopot zelf ontkent de beschuldigingen. In Gouda zijn bij een schietpartij twee mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe ze er aan toe zijn. Volgens een ooggetuige begon een man in het buurthuis te schieten. De aanleiding zou een familieruzie zijn. De schietpartij vond plaats in de wijk Oosterwei. De zoektocht naar twee vermiste jongens in het Bunderbos bij het Limburgse Elslo is gestaakt na het invallen van de duisternis. Straks om 7 uur gaat het zoeken verder. De politie bewaakt het bosgebied. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Zij zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van 7 en 9 zijn dinsdag nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg, waar hun vader heeft getankt. Het weer, vannacht valt van tijd tot tijd regen.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 can be made. John Mayer. Dit is een liedje dat afkomstig is van zijn meest recente album Born and Raised. En de man die komt eh, naar Nederland toe. Het zal nog even duren, want dan is het alweer eind oktober... voordat hij twee optredens zal geven. In Amsterdam zal dat plaatsvinden. 22 oktober in de Ziggo Dome en een dag later in het belendende pand... de Heineken Musical. John Mayer dus. Je hem hier met eh, Come Back to Bed. Welkom. Dit wordt het tweede uur. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Met in dit uur aandacht voor een aantal mensen... die ons de afgelopen week ontvielen. En uh, verder, ja, we weten ook nog een eigen opname zo tussendoor. Blijf in ieder geval luisteren het komend uur naar De Nacht Klinkt Anders. Binnenkort gaat deze jongen uitgebreid toeren door het Verenigd Koninkrijk. Dat doen meerdere artiesten, maar het is vooral bijzonder omdat het gaat om een Nederlander. Maar voordat het zover is, kan je hem bijvoorbeeld eh, ook nog gaan kijken, bekijken in Nederland. Vandaag bijvoorbeeld in Hellendoorn, want er is hij actief op het podium van Douwpop. Hier is hij, Jacko Gardner met zijn nieuwe single Chameleon. All the lights are flashing by, I'm riding in my train. Am I the only one with all try to close my eyes until the answer came. I want to float away, but all these clouds just look the same. Eh, wonderkind die op de, de Nederlandse popmuziek hebt kunnen luisteren naar eh, Jacko Gardner. Die is eh, een tijdje geleden in Amerika geweest om daar een aantal optredens te doen. En nu is hij dan even in Nederland. Afgelopen avond trad hij op in Vera in Groningen. En vandaag doet hij twee optredens. Hij is op het Festival in Hellendoorn. En verder verschijnt hij vanavond ook nog in de Luxor in Arnhem. En morgen dan kan je hem ook nog gaan bekijken in de Evenaar in Eindhoven. En Overmorgen, <laughs> dan, dan weer, dan is hij in eh, Utrecht in eh, Tivoli. En dan doet hij nog een toertje in België. En vervolgens gaat hij eh, uitgebreid in Engeland laten zien wat hij allemaal kan. Jacko Gardner, het 25-jarige wonderkind van de popmuziek. Je hoort hem hier met de nieuwste single onder de titel Chameleon. Frank Turner is nu in de beurt. Night Become Days. We saw in the dawn from the roof of the bar... When nights become days, then you've gone too far. We listen to songbirds and rush our cars and welcomed in the day. He said, London in summertime is great. On days like this, I feel like I can escape from things that I've done and mistakes that I've made. I can wash it all away. We bathed like swimmers in the morning sun and waited for our night to end. We knew that one of us would come down hard and one of us would start again. We started out curious, it started out fun. We smoked in the woods when and secretly slip something under our tongues and dance the night away. But everyone stumbles on old cocaine, it burns out the best and it burdens the brain. Till Brown comes and whispers away the pain, and you find you lost your way. We bathe like swimmers sun and waited for our night to end. We knew that one of us would come down. see us here. We're all waiting. Just cast your eyes down to the floor. You'll see us here. We're waiting. Don't see. die je hoorde. En afgelopen avond trad hij op een uitverkochte melkweg. Dit was alweer van een tijdje geleden eh, wat je van de zanger hoorde. En eh, wie weet komt hij nog wel eens een keer terug voor uh, meer optredens. Ik heb hem in ieder geval twee jaar geleden gezien. Dat was op Lowlands in een snikhete tent. Frank Turner dus. Even aandacht voor muziek die voorkomt in tv-commercials... of op commercials die op internet te zien zijn. Bijvoorbeeld voor Google Chrome. Dat is digitaal hypermodern. En daar wordt eh, voor geadverteerd. Eh, dat is dan een hier tegenwoordig. Je hebt de Internet Explorer, je hebt ook Google Chrome. En die mensen die willen dat je graag van hun gebruik maakt. En dan maken ze gebruik van jaren 50 muziek. rollin', rollin', rollin', rollin', rollin', Rolling, rolling, rolling. Oh, the streams are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good vittles, love, and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em out, hit 'em up, hit 'em up out, shoot 'em out, hit 'em up raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in raw. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving rawhide. Don't try just rope and throw and brand. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of my ride. Move 'em out, hit 'em up, hit 'em up, move 'em out, move 'em out, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in raw. golden road. Uit 1958, maar goed genoeg voor een commercial die vooral te vinden is op internet. Als je dan eh, iets wil gaan bekijken via YouTube, dan krijg je eerst de melding van eh, Google Chrome... en dan hoor je de muziek van Frankie Lane en een hondje op een kussen... die zit te snuffelen in een stukje papier. Rawhide, 1958 werd dat uitgebracht. De muziek van eh, Dimitri Tiomkin. En later in de jaren 50, en dan heb ik het over 1959 eh, tot diep in de jaren 60, 1966... toen werd deze melodie ook gebruikt bij een gelijknamige tv-serie... onder de titel Raw Heights. Dit werd de muziek van Aerosmith. Die hebben een concert in Indonesië moeten schrappen. En dat is gedaan uit veiligheidsoverwegingen vanwege een bomaanslag die er zou zijn. En die is geweest in Jakarta. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While could stay lost in this moment forever. Every moment spent. die ook al een leven lang bestaat onderhand. Smith en je hoorde ze hier met I Don't Want To Miss A Thing... van de LP Armageddon die in 1998 verscheen. Ze zouden dus optreden in Jakarta afgelopen zaterdag... maar dat concert is afgeblazen vanwege de dreiging van een bomaanslag... zoals je er ook al was bij de ambassade van eh, Myanmar in die Indonesische hoofdstad dat was muziek uit de jaren 90. Ook dit is muziek uit de jaren 90. En dat komt voor in een film die heet The Crossing Guard. Bruce Springsteen die ga je horen. Hij heeft dit speciaal voor die film gemaakt, The Crossing Guard. Hier is de bos. Het nummer heet Missing. Woke up this morning, there's a chill in the air. kitchen, lying there. Jacket hung on the chair the way I left it last night. Everything was in place, everything seemed alright. You and speciaal voor die film The Crossing Guard. En vele jaren later, toen is het pas uitgekomen op een uh, eh, verzamel-cd... The Essential Bruce Springsteen. Je hoorde de bos met het nummer Missing hier in de nacht ging anders. De vader op Radio 1. Everything but the girl nu. je de Tot Terry, zo moet het zijn. Tot Terry remix, je hoorde Everything But The Girl and Missing. Everything But The Girl, het duur dat bestaat uit Tracy Thorn en Ben Watt. En die twee die eh, zijn nog gelukkig tezamen als eh, huwelijkspartners. Maar eh, samen muziceren, doen ze niet. Af en toe dan brengt Tracy Thorn nog wel eens een cd van eruit. Dat is een paar jaar geleden gebeurd mooiste deze dat geworden. En van Ben wat hoor je dan eigenlijk uh, eh, zelden nog meer wat. <laughs> Hij zal er wel het huishouden doen. In geval van Everything But The Girl. Nog eens een keer Missing. Tijd voor de sterfgevallen van afgelopen week. Er was eh, het trieste overlijden van de 34 jaar oude Chris McDaddy Kelly. En dat was een van de twee rappers van het Amerikaanse duo Chris Cross. Afgelopen week, afgelopen week, werd bekend dat hij op 1 mei is overleden. Hij werd bewusteloos in zijn woning aangetroffen... en achteraf bleek dat hij een overdosis aan drugs had. Crisscross, de naam van eh, het duo's waren 13 jaar toen ze ontdekt werden. En de plaat die je nu laat horen, dat is niet het overbekende Jump... maar het nummer Tonight's the Night. Dat hebben ze destijds gemaakt toen ze 14 jaar oud waren. Hier is Crisscross. Cross. gotcha out the track. It's no oh. other than the sounds of the dead Mac. Still slacking, back patching up my turf. Cause after me was a factor, real worse after worse. Stomping, jumping, wannabes. Better, but however, there's only one MAC. Me and I live for the big picture. Ways of getting richer, mister. Quick to hit your sister. I'm balling in the Green County on Chrome. I slip brothers in the deck on my cellular phone. I'm just lounging, leather sound all around in the dip on the other end. Wanna put me down now down. No hesitation, I hops to it. See, it ain't easy being a Mac, but somebody gotta do it. True, it's usually not represented right. But I'm the M A C D A double D Y, and tonight's tonight. Please, my whole crew makes G's. Tonight's the night, baby, so blow up on knees. Tonight, Tonight's the night, please. My whole crew makes G's. Tonight's the night, baby, so blow up on knees. all the girls I used to go to school with, fool with, and all the niggas that I'm cool with. Let them all know that my mom's is gone, and it'll be tomorrow before she comes back home. Ding dong. Get some niggas say no more. I'm with a truck full of women, so just open the door, cause yo, we came here to party. Get it crunk, get drunk, and leave your house with somebody. True that, so homies don't ring your main missus, cause it's real deal And when it comes to the Christmas. And this could be your very last time seeing her. One look at me, and you better believe that I be dead. So come alone or don't come at all, cause it's real big pippin' that this play is for. Uh-huh. True, it's usually not represented right, but with me, it's all to the G. And tonight's the tonight, please, my whole crew makes G's. Tonight's the night, baby, so blow up on knees. Tonight. My whole crew makes G's. Tonight's the night, baby, so blow up on me. Tonight. dat een plaats van Shalamar. The Night to Remember. En dat is dan gebruikt door het duo Crisscross in de jaren 90, 1996 om precies te zijn in het liedje Tonight the Night. 14 jaar waren ze toen dit werd opgenomen. En de zanger Chris Kelly van dat duo die is dus eh, vorige week overleden op 34-jarige leeftijd. 49 jaar oud, ook niet... Ehm, oud, al zeg ik het dan wel, 49 jaar oud. Je kan hem eerder spreken van 49 jaar jong. Dat is de zanger van Slayer geworden. Die band die bestaat trouwens al heel lang Slayer. Die zijn in 1981 bij elkaar gekomen, 32 jaar bestaan ze. En ze worden nog steeds geboekt voor festivals, want Slayer staat ook geboekt voor het komende Lowlands Festival. En daarnaast zouden ze nog optredens geven in Enschede en Kerkrade. Maar afgelopen week overleed Jeff Hanneman. En dat was een van de eerste gitaristen bij Slayer. Heeft de laatste jaren verstek laten gaan bij de optredens... vanwege het feit dat hij eh, een paar jaar geleden een spinnenbeet heeft gekregen. Eh, dat eh, is hem behoorlijk fataal geworden, is behoorlijk ziek geworden... en kon derhalve ook niet meer meedoen met de optredens die Slayer gepland had voor de komende periode. Er waren al vervangers ingezet, maar afgelopen week toen is die spinnenbeet hem toch verder fataal geworden. En zeer ver aan de gevolgen van eh, leverfalen. Ik laat je Slayer horen. Hier op Radio 1, I Hate You. En voor het geval dat je dit als teringherrie ervaart. Dat duurt twee minuten. Slayer en I Hate You. Slayer 1996. En toen maakte zij het album Undisputed Attitude. Met op dit eh, hele lieflijke I Hate You Slayer. Met daar op het gitaarspel van eh, Jeff Hanneman... die afgelopen week op 49-jarige leeftijd is eh, overleden. Dezelfde leeftijd, of nagenoeg dezelfde leeftijd... had eh, Peter Rauhofer. Peter Rauhofer, wie? Ja, Peter Rauhofer, die is uh, bekender geworden als eh, DJ onder de naam Club 69. En zijn bekendste hit die hij heeft geproduceerd... dat was voor Cher, het nummer Believe. De opvolger van Believe, die laat ik eens even horen. Geproduceerd door deze, door deze Peter Rauhofer. I don't need your sympathy There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Control. de stem van Cher. En die eh, werd dus geproduceerd door Peter Rauhoever. Een jongen die oorspronkelijk uit Oostenrijk komt. Maar hij eh, ging op een gegeven moment in de Verenigde Staten wonen. Omdat hij daar interessante klussen kon doen. Zoals het maken van eh, remixes van platen voor Madonna, Britney Spears en Rihanna. En in 2000 kreeg hij ook een Grammy Award. Voor het maken van de remix van het nummer Believe van Cher. dat zijn we dan weer de sterfgevallen van de afgelopen weken. Ik neem je nu mee naar uh, Aruba en <laughs> vervolgens naar eh, Duitsland. Aruba, daar is hij geboren, Ewald Wally Warning. Bekend daar met roots, reggae en uh, eh, reggae-repertoire. Zoon van Surinaamse ouders... En toen hij 17 jaar was, toen verhuisde hij van Aruba naar Nederland... waar hij ook een klein hitje heeft gehad. The World Needs Love. Ik moet er diep over nadenken trouwens. Dat was allemaal in de jaren tachtig. En vervolgens ging hij naar Duitsland toe. Tegenwoordig is hij behoorlijk succesvol, want zijn meest recente album komt voor in de European World Charts. Mama Nature is de titel van dat album en ik laat je luisteren naar Mother Nature. just breaking my, my nature. Nothing can replace. No money can't replace it. Nothing, nothing could fix my manager. Nothing, no money could clean the pollution. Nothing, nothing could clean up the food. Nothing, nothing could clean up the air we Nothing, no money could save my manager. Nothing, one world, one mama nature. Nothing, one mama, mama nature. Nothing, nothing nothing. nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Morning Warning dus, afkomstig van de Nederlandse antenne... maar tegenwoordig verblijvend in eh, Duitsland, München om precies te zijn... al van waar hij opereert, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel niet dat je in een ziekenhuis werkt. Nou ja, fijn, je weet wat ik bedoel. Warning, Human Nature, de titel van het nummer. Dat is te vinden op zijn eh, album. En dat album heeft dan als titel Mama Nature. Nog één tot aan het nieuws. En dat wordt er eentje van Donald Fagan... gonna